Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het parlement van Oekraïne stemt in met hervormingen die nodig zijn om een miljardenlening te krijgen van het Internationaal Monetair Fonds. De maatregelen houden onder meer in dat allerlei subsidies worden afgeschaft en dat de belasting wordt verhoogd op zaken als benzine en gas, alcohol en tabak. De hervormingen zijn erop gericht het begrotingstekort terug te dringen. Eerder op de dag sloot de Oekraïne al een akkoord met het IMF over een steunprogramma van 10 tot 13 miljard dollar. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties keurt de annexatie van de Krim door Rusland af. In een resolutie roept de VN op om de nieuwe grenzen van Oekraïne niet te erkennen en een diplomatieke oplossing te zoeken. Westerse diplomaten zijn tevreden met het resultaat. Ondanks een zware lobby van Rusland tegen de resolutie stemden meer landen voor de resolutie dan verwacht. Onder andere Syrië, Cuba en Noord-Korea steunen Rusland. China onthield zich van stemming net als veel Afrikaanse landen. Kinderen in Nederland hoeven niet bang te zijn dat ze zomaar het land worden uitgezegd. Dat zei premier Rutte in het NOS Jeugdjournaal. Hij benaderde het Jeugdjournaal zelf met het aanbod om hem over het onderwerp te interviewen. Rutte reageert op uitspraken van een meisje van Marokkaanse afkomst in het Jeugdjournaal van gisteren. Ze vindt de uitspraken van PVV-leider Wilders over minder Marokkanen niet kunnen. Rutte noemt het onderwerp over het meisje erg aangrijpend. Wilders schreef op Twitter dat hij vindt dat Rutte politiek bedrijft over de rug van kinderen. Cuba gaat open voor buitenlandse investeerders. De Nationale Assemblée van het communistische eiland neemt zaterdag een wet aan die het aantrekken van buitenlands kapitaal zo goed als vrijmaakt. De enige sectoren die puur Cubaans moeten blijven zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en de strijdkrachten. Om investeerders aan te lokken belooft Cuba dat buitenlandse bedrijven zeker acht jaar geen belasting hoeven te betalen. Het weer in het zuidwesten kan nog een bui vallen. Later vanavond overal droog. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen weer geregeld zon, maar in het noordoosten wat bewolking. Het wordt 13 graden in Groningen en 17 in Limburg. Zaterdag volop zon bij 15 tot 20 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Zandvoort. Dit is Tussen App en Vloed. Ga er lekker voor zitten. En pak je aansteker. Daar heb je de aanstekers weer. Die geven zo'n pracht. Telkens als we naar Ahoy gaan, ga ik helemaal vooraan staan. Met mijn arm omhoog, dicht tegen je aan. Van mijn magen. luisteraars. Welkom bij Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Or hunger. tussen App en Vloed live. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. En ik neem u mee met de Moody Blues. Douw op de velden is gewoon een gevoel. dan. is a feeling. things they astound you. So breathe in deep, you're not asleep. Open your mind, you're here today. No future fears, this day will last a thousand years. things are becoming clear with a meaning. Now that you're knowing, pleasure starts flowing. It's true, life flies faster than eyes could ever see. You're here today no future fears. This day will last a thousand. prachtige geluid van uh, eh, The Moody Blues was dat. En eh, ik ga verder met een eh, heel mooi nummer van Rob Jansen. het zal u misschien heel weinig zeggen, maar Rob Jansen is een Nederlandstalige zanger... die ons met Spaanse klanken mee gaat nemen naar Terschelling. Nou, hoe mooi kan dat zijn?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 de bandages als een vurig klopend hart. Die ene week was het mij. ik heb haar zo lief gehad. Ik heb de hartstocht op de scherm leren kennen en dat zal Mijn mij dan te zeer. de sferen waant, luisteraars... bracht Rob Jansen ons gezellig naar Terschelling. First Time Ever I Saw Your Face is natuurlijk een nummer... wat prachtig gezongen wordt door Roberta Flack. Maar heb je het al gehoord van George Michael? Ook niet mis te verstaan. U luistert naar Tussen App en Vloed. Mooie muziek weer vanavond. Dus 10 en 12 uur. Live gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. This time. first time ever I lived. nog altijd naar tussen app en vloed bij ZFM Zandvoort. Ja, de mooiste muziek komt vanavond weer voorbij, luisteraars, tot 12 uur maar liefst. En eh, zo leuk om te melden dat de, dochter van Karin Kok binnenkort gaat trouwen. Karin. Ik heb begrepen van Facebook dat, uh, dat je al een mooie bruidsjapon eh, aan het uitzoeken bent. Misschien ben je al geslaagd, dat weet ik niet. Maar in ieder geval heb ik een mooi liedje voor jullie klaarstaan. Moet je maar eens naar de tekst luisteren. Het is een oud nummer. Het is oorspronkelijk van Charles Aznavour. Eh, en eh, die heeft het zowel in het eh, Frans als in het Engels uitgebracht. Maar Corrie Brokken, die zingt het nu. Zou je zeggen, ja, Corrie Brokken, dat, is al oud. Ja, dat klopt ook wel. Ik had hem ook van Gerard Cox. Die heb ik helaas vergeten mee te nemen. Dat vind ik de mooiste. Maar Corrie Brokken zingt het ook heel mooi. En het gaat per slotverrekening om de tekst voor jullie. O oh, schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken. Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O oh, schat, er komt een dag, dat ik met je vader samen zal sloffen door de straat. En oh, als je ons dan eens zag me s'avonds thuis waar het droevig is en nee dat eenzaam klinkt en koud zonder jouw blije lach. En jij, jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet, jouw ogen glanzen blij in goud Zoals een moeder doet, wanneer de dochter trouwt. Ik doe voor het laatst je haar, en moet je laten gaan. Het huis uit, door de rij van vrienden en van buren. De grote auto in, en binnen enkele uren geef ik je weg aan iemand van wie je zei ik wil hem. En als je hem dan neemt, zul je onze naam verliezen en een andere verkiezen die ik nu nog niet ken. Ik weet dat op die dag je jeugd is afgelopen. Dan gaat je kooitje open naar de tijd dat alles mag. Ik weet het wel, die dag zal ik als een klok doen klinken. De glazen zullen blinken en iedereen die lacht. Maar eenzaam met je vader ben ik van dan af oud. Of het zomer is of winter, wij hebben het altijd koud. Die minnaar met talent, die niets heeft hoeven doen om je te maken die je bent. De helft van ons geluk steelt die bij ons vandaan. En wat nog erger is, de helft van ons bestaan. Die vreemde zonder naam of gezicht, wat haat ik die vent maar toch, als hij voor jou wil zorgen, dan laat ik hem erin, hou mijn verdriet verborgen. Dan speel ik wel de gastvrouw die hem hartelijk onthaalt. Voor het laatst ben ik die dag degene die jij vertrouwde. Wat zal ik van je houden, de dag? Hey. Charles Aznavour nam het op en dan heet het For My Daughter. En dit was Voor Mijn Dochter. Ja, als je dochter gaat trouwen, sommige mannen hebben daar veel moeite mee. Sommige, sommige eh, moeders ook wel hoor. Die vinden het dan ook heel vervelend dat ze ja, hun dochter kwijtraken. Maar toch ook weer niet kwijt. Want dat blijkt ook wel eh, uit eh, de enthousiaste reacties die ik lees op Facebook. Als het gaat om het uitzoeken van die mooie trouwjapon die al klaar hangt, Karin. Nou, van harte gefeliciteerd vast. In april gaat het allemaal gebeuren. Ik ga jullie vast een hele fijne dag toewensen. En eh, nog veel meer mooie muziek, ook voor jullie hoor. Want eh, ik draai eigenlijk voor iedereen wat wils. En we gaan nou eventjes eh, op, de, op de pier van Amuiden zitten. En we staken, en, we staken onze, onze, onze angst voor de zee. Want daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. En als je over de, over de pier heen kijkt... en je kijkt zo naar die blokken die in het water liggen... dan zing je met Otis Redding het volgende liedje mee. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away sitting on a dock of the bay, wasting time.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 nam ik met de Ruud Jansen Band samen een, eh, een plaat op... in eh, Café de Zon in Wijk aan Zee. Zo lang is dat geleden. Dus even kijken hoor, dat moet... nou, eind jaren tachtig zijn geweest, denk ik zo'n beetje. Uh, Tevensen was toen onze zangeres... En we hebben een heel mooi nummer op die LP gezet. Ik draai hem van vinyl. is een nummer wat getiteld is Many Rivers to Cross. Live gespeeld. Oké, okay. it's duet time, ladies and gentlemen. It's Bella time right now. Ruud Jansen in duet met Dorin Thewissen. Many Rivers to Cross. children Ik lees net op Facebook dat het 1986 geweest moet zijn. Eh, dankzij Wil Hartog. Wil, bedankt voor de informatie. Eh, ik, was te lang weer vergeten. Toen was ik nog jong, mensen. Ja, maar een hele goede band hoor. Een hele goede zangeres, heeft u kunnen horen. Doreen Tevensen, samen met Robert Jansen. En ik speel nog altijd met hem. Dit jaar is dat al eh, dus even 38 jaar, niet te geloven. Vanaf 1976 vormen wij al een duo later uitgegroeid... tot een band met blazers en zangeressen en alles wat niet meer zei. En we treden nog steeds op. En we vinden het ook heel leuk om te doen nog steeds. Nou, uh, even kijken wat ik nog meer voor u had uh, klaarstaan. Ja, natuurlijk. dit nummer. Prachtig. I don't want to talk about it. tussen app en vloed. Donderdagavond live, gepresenteerd door Charles Duif. Ja, luisteraars, en eh, donderdag 1 mei, dan is het zover. Dan geeft mijn zoon Sven Duif een grandioos concert in de Duiker in Hoofddorp. We kunnen het eigenlijk een beetje vergelijken met het patronaat in Haarlem. Maar dan in Hoofddorp. Mooie zaal, mooie ruimte, mooie akoestiek. En een geweldige band achter hem. Eh, maar liefst een negenkoppige eh, band. Background vocalisten, eh, blazers heb ik begrepen uit het Metropoolorkest. Jan-Peter Bas, de keyboardman van Telau en Angela Groothuis op, uh, op toetsen. En ja, Sven gaat natuurlijk heel mooi zingen. En dat klinkt dan ongeveer zo. Sven Duif. En u moet beslist gaan hoor mensen. De VIP-kaarten zijn uitverkocht, heb ik gehoord van uh, de manager van Sven. Mark. voor 17,50 staat u binnen. Another summer day is coming gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Mm-hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. would let me go home. And I'll be keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would say, them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat. You deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I feel lucky, I know. I just wanna go home. Let me go home. Let me go. gotta go home. home. Well, and I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside and everything was going right. Well, and I know just why you could not come along with me. But this was not your dream, and you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris or Rome, and I wanna go gonna let me go home And I'm surrounded by a million people I still feel alone Let me go home Oh, I miss you, you know go home. Let me go home. it it'll all be alright. And I'll be home tonight. And I'm coming back. Sven Duif met Home. U kent het natuurlijk van Marco Boublé. Sven was hier 17 jaar toen hij het zong en eh, is inmiddels 21... en gaat dus met een negenman superband optreden donderdag 1 mei, dus op een donderdagavond. Nou, dat is, eh, dat is een avond dat u uh, vast vrij bent. Die moet u ook vrij houden, want u moet natuurlijk komen naar de Duiker in Hoofddorp. Hoe kunt u kaarten bestellen? Dat kunt u doen door te surfen naar www.duiker.nl. En Duiker, dat moet u dan wel eventjes op de goede manier spellen. Dirk Utrecht, Y... Cornelis Karel Eduard Rudolf. Dus duiker met een YCK.nl. Nou, daar kunt u gewoon eh, de kaarten bestellen. U kunt ook naar de website van Zwen surfen. En dan komt u ook goed terecht. www.zwenduif.com En duif is dan met een Dirk Utrecht lange ei dubbel Ferdinand. D-U lange ei dubbel F ja, als u een mooi concert wil meemaken. Uh, het is niet alleen maar eh, ballads hoor, wat daar eh, gezongen wordt. Nee, nee. Soul, funk, jazz, pop. Maar wel in een, uh, in een stevig jasje met een grandioze band. Met zelfs leden van het Metropoolorkest. Nou, wat wil u nog meer? Toch een beetje reclame maken voor mijn zoon. Hè? Dat is wel belangrijk. Luisteraars, ik ga gauw weer verder met wat ik voor u in petto had. En dat is, dat is een hoop hoor. Wat dacht u bijvoorbeeld van Ronald Keaton met If Tomorrow Never Comes?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 Geweldig toch? Bob Carla is dit. Met Butterfly Kisses. Nou luisteraars, ja, de klok is onverbiddelijk. Reclame Niels, reclame komen voorbij. Karin, je krijgt hem na het Niels als eerste plaat volledig hoor. Ik, eh, daar fik zonder het nummer. Maar ik moet even afscheid nemen. Ik moet er even tussenuit voor eh, eh, de reclame en het Niels. Ik ben zo bij u terug. U luistert naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Allemaal blijven luisteren hoor. Tot 12 uur blijf ik bij u.